Ik ben bang om ziek te worden. Ik wil nog even mee. Ik ben wel bijna 86 jaar, maar toch wel prettig als je nog een poosje mag leven. ja, toch? Ja. Minister De Jonge was er ook weer bij. Volgens hem wordt het de komende tijd weer flink aanpoten bij de GGD's. Want na de 80-plussers zijn ook de iets jongere groepen aan de beurt. En vanaf februari mag iedereen zich melden. In Groningen zijn gisteravond twee jongeren neergestoken. Volgens Hart van Nederland gebeurde dat na een taekwondo-les. Ze liggen in het ziekenhuis. De daders zijn nog niet gepakt. Bloeddonoren kunnen vanaf volgend jaar hun bloed laten checken op diabetes, kanker en hart- en vaatziekten. De bloedbank hoopt op die manier meer mensen over te halen om donor te worden. En de brandweer in Den Haag heeft gisteravond een geparkeerde auto geramd. Het gebeurde volgens de brandweer omdat die blauwe Citroën C4 Picasso in de weg stond. De bluswagen kon er niet langs om bij een brand te komen. Maar de eigenaar van de auto is niet blij. Omroep West sprak hem vanochtend toen hij de schade bekeek. Schandalig. Maar eh, waarom vindt u het schandalig? De brandweer is toch om branden te blussen. En ja, ja, als dan iets in de weg staat, moet dat eventjes voor de veiligheid weken. Hij stond niet in de weg, want is ruimte zat. Want er ging een tank doorheen. Maar volgens de brandweer stond de auto niet op een officiële parkeerplek. Ze gaan nog wel kijken hoe ze de schade afhandelen. De brand zelf was trouwens snel geblust en raakte niemand gewond. Het weer. Regelmatig zon en een graad of 11. Later vanmiddag kan de bewolking wel toenemen met kans op een spat motregen. Morgen is het grijs en misert het soms, maar het blijft zacht. Maximaal 13 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 You gotta be G's, you way out of your league. We like please. them boys that be in them legs leaning, leaning. Open their mouth, they grill gleaming that we're cleaning. Clean They always be talking that country slang. We like beat the beat in the back beating.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 Hey, hood. I ain't checking for them, better be straight if you're looking at me. I need a soldier that ain't scared to stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean. If it's status ain't hood.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 Better be straight if I need a soldier and scared to stand up for me. Known to carry big if you know what I mean. If it's status, ain't hood, ain't hood. I ain't for him. Better be street if you're at me. I need a soldier scared to stand up for me. Gotta know to get dough and he better be street. I like boys over there, they strong tonight. Just might give one the phone tonight. I'll be in the dickies in my zone tonight. that might change my life. Every time he look at me, my girls be like, that one may be the one tonight. If it's status ain't hood, I ain't checking for them. Better be street if you're looking at me. I need a soldier that He's scared to stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean an army. I'm walking with purple hearts on me. You're talking to the sergeant, body marked up like the subway in Harlem.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 Better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, mm, I will remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. i sun going to sing your song together I'ma sing your song together We never miss the flowers Until the sun's down We never count the hours Until they're running out You're on the other side of the storm Now you should be so proud The better days are coming Better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing dancing in the sun And we'll sing your song together I'm gonna sing your song together I'm gonna sing your song together I'm gonna sing your song together it just won't come The rain, it ain't permanent And soon we'll be dancing in the sun We'll be dancing in the sun And we'll sing your song together And we'll sing your song together And we'll sing your song together And we'll sing your song together way. It's different now. We're all love bound, but I don't like love. I can't get around. I can't get around. I can't get around. But I felt something hurting. And the voice said, something's jumping in your shirt. The morning, the morning, morning, the morning.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 Veel partijen steunen het plan van Tweede Kamervoorzitter Bergkamp... om te praten over de omgangsvormen in de Kamer. Zo vindt de ChristenUnie dat Kamerleden vaker moeten zeggen dat uitlatingen over de schreef gaan. Op een schoolplein in Groningen zijn gisteravond twee jongeren neergestoken na hun sportles.